Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna de helft van de volwassenen is geboosterd. 6,6 miljoen spuiten gingen de afgelopen week in de, in de armen. staat in de weekcijfers van het RIVM. Wel blijft het aantal besmettingen stijgen, vooral onder jongeren. Ongeveer de helft van de 200.000 positieve testen komt van die groep. Dat komt voornamelijk door de besmettelijke Omicron-variant, zegt het RIVM. We weten dat de Omicron-variant dominant is geworden na kerst. En wij verwachten ook dat in deze dagen eigenlijk nagenoeg alle besmettingen door de Omicron-variant worden veroorzaakt. Niet alleen in ons land gaat het hard met de Omicron. Het speelt in heel Europa, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. At this rate, more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in de next six to eight weeks. Je hoort het, binnen acht weken heeft half Europa de nieuwe coronavariant als het zo doorgaat. Daarom roepen ze op om te blijven boosteren en ook binnen een mondkapje op te zetten. D66 heeft een nieuwe fractievoorzitter. Omdat Sigrid Kaag en Rob Jetten allebei minister worden... moest de partij op zoek naar een ander. Dat is Jan Paternotte geworden. Hij zit al vijf jaar in de Kamer voor D66. Bij de VVD is Sophie Hermans de fractievoorzitter. Een hoop herrie in Barneveld vandaag. Ondernemers hielden daar een lawaai-protest. Wij zien het winkelcentrum gewoon elke week wat verder wegglijden. En eh, we zien ondernemers vooral ook persoonlijk en emotioneel uh, verdrietig worden. Dat zal ik even vertalen. Ze willen dat niet-essentiële winkels weer snel open mogen. Ook op andere plekken waren acties. In Bijlen in Drenthe trok een groepje winkeleigenaren voor het gemeentehuis hun jas en trui uit. Zo stonden ze letterlijk in hun hemd. Twee mannen van 21 en 22 uit Leiden hebben een werkstraf van 60 uur gekregen... omdat ze twee studentes hebben beschoten met een luchtbux. Gebeurde vorig jaar toen de twee dames s'nachts aan het zwemmen waren in een gracht... Ze kwamen naar de kant om zich om te kleden en werden toen beschoten. De ene studente werd geraakt in haar buik en bil. De andere raakte gewond aan haar nek. Het weer nog vanavond in het noorden en westen wat regen. Die trekt uiteindelijk naar het zuidoosten. Daar begint de dag morgen nat. In de rest van het land blijft het droog met langs de kust wat zon. Het is dan tussen de 5 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A9 richting Alkmaar. Voor knopen de Rotterpolderplein 7 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging loopt op tot zo'n half uur. En op de N247 richting Hoorn staat tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer. Die file kost je zo'n 5 minuten extra. Er rijden geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden Centraal vanwege een defecte bovenleiding.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 Just when the whole wide world was starting to get used to it, somebody came along and a tiger by the tail at least three times a day. Now if Buck was here, I'm sure I know what he'd have to say. heeft onthuld hoe zijn succes in Ierland ertoe leidde dat hij opnieuw contact heeft gekregen met zijn vader, die vorige maand stierf nadat hij COVID-19 had opgelopen. Gelukkig heeft hij het goed gemaakt met zijn vader en hebben ze nog een jaar of tien van elkaar kunnen genieten. Dit vormt voor mij het opstapje naar Roberts nieuwe album Forever Country with Family and Friends. Ik opende met What the Buck, vervolgens luisteren we nog naar Rock and Roll Kids en Sinners and Saints... Gary Guthrie, Charlie McGettigan en Keelan Brown zijn de duetpartners. forgiven and the other one eh? Dit is het favoriete album van de maand. 14 jaar hebben de liefhebbers moeten wachten op een vervolg van het met prijs overladen album Raising Sand uit 2007 van Robert Plant en Alison Krauss. Het eerder op single verschenen Can't Let Go is mijn favoriete track van het album 'Race the Roof. conceptalbums zijn niets nieuws, maar de country folkzangeres Claire Whitehead uit Ontario heeft er een andere draai aan gegeven. Geïnspireerd door de hitfilm Thelma en Louise uit 1991 bedacht Whitehead een country opera met negen nummers, waaronder Hello Stranger. december 1966 scoorde Merle Haggard zijn eerste nummer 1 positie op de albumhitlijst met Swinging Doors. Hij was toen pas 29 jaar. De original van deze week. so smoke-filled bar is something I'm not used to. But I gave up my home to see you satisfied. And I just called to let you know where I'll be living. It's not much, but I feel welcome here inside swinging doors, a jukebox, and a bar stool. And my new home has a flashing neon sign. Stop by and see me anytime you want to. crazy. And I've got everything it takes to lose my mind. And in here, the atmosphere's just right for heartaches. And thanks to you, I'm always here till closing time. Charlie Warsam is zanger en songwriter. Hij is een voormalig lid van de band Old Crow Medicine Show. Sugarcane is de song waarnaar we gaan luisteren. Looking at life through bamboo straw pressed up to my eye like a saw what I could, I was walking my way. Mmm, I've been drinking all day. I don't usually get something as sweet, but something about that Caribbean heat sure puts a honey in a honeymoon. Honey, let's go back to the room and please let me taste that sugar cane. my brain Driving me insane with them three little kisses dripping down slow Come on baby, just let it flow I don't see us leaving the way we came Nothing makes good, gooder uh, Quite like sugar, sugar, sugar, sugar cane Sipping in the shade, sunning by the pool Listening to the waves, blaming on the wrong Going to my head I don't wanna get out of bed It ain't like we can not at home Like I said, baby, when in wrong, Better if we take just a little more time Come on over here, put your lips on mine said sugar cane I can't stand it I got to squeeze Every last drop won't stop Till it hits my brain mm. Driving me insane With them sweet little kisses Dripping down slow cane. No, doesn't make good, gooder quite like you shook, shook, sugar, sugar cane. de act van de maand. In haar Dollywood-tijd verkocht Suzy Boggers bandjes tussen haar optredens door. Een van die bandjes kwam in handen van een platenbaas en vervolgens kreeg ze een contract aangeboden. Under the Gun stamt uit die periode. Just when I thought kissed her goodbye and ridden off into the sunset. This hip shooting cowboy steps up and says, Reach for the sky. I could tell he was fast, I could tell he was smart, I could tell he was looking for trouble. He was fixing to take his best shot at my bulletproof heart. I'm under the gun. I'm under attack. was old. Charlie Marie heeft een fijne stem die uitstekend past bij het materiaal dat ze zingt. Verder is de muzikale inleiding van de songs voor onder El Paso ook op orde. Mede dankzij stiel en piano. in Holland. In Huizen Verheide was het favoriete muziekgenre Tex-Mex. Zoon Dwayne groeide ermee op. Toen bleek dat hij ook nog eens het talent had om op hoog niveau accordeon te spelen... was 1 en 1 al snel 2. Dwayne Verheide speelde Tex-Mex met zijn grote voorbeeld Flaco Jiménez. En een song daarvan is Los Mexicanos. mexicanos nacen donde sea es porque no les importa. Cuando eran niños ahí se dieron cuenta, algo me hace falta. Era un par de botas, música norteña, un pantalón vaquero. No están contentos hasta que el papá les pone su sombrero. También es por eso que hay tanto orgullo de ser mexicano. Si ya naciste en México, que a toda madre, qué bueno hermano. Porque así los tacos nunca te harán falta a tu corazón. En cualquier estado venden desde Chiapas hasta Nuevo León. es que no importa si naciste en otro lado, como quiera puede ser que tú eres mexicano. Y no es ningún milagro, simplemente una chulada. Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. papeles dice otro nacionalidad que tiene. Si te sientes mexicano está en tu sangre, nadie te detiene. Comes con tortillas y tomas tequila con limón y sal. No hay ninguna duda que eres tú más mexicano que el nopal. También es por eso que hay tanto orgullo de ser mexicano. Si ya naciste en México, que a toda madre, qué bueno hermano que si los tacos nunca te harán falta en tu corazón. En cualquier estado venden desde Chiapas hasta Nuevo León. es que no importa si naciste en otro lado, como quiera puede ser que tú eres mexicano. Y no es ningún milagro, simplemente una chulada, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Y así es. Lieselotte van Doren slaat met het album 49 volledig de weg in van country en country pop. Het genre waarin ze zich volgens haar fans en familie het beste kan uitleven. A Change Right Now. Yeah. het blokje country uit eigen land. De uit Zweden afkomstige groep Framed brengt een mix van country en rock and roll met als prima voorbeeld Jukebox. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. heeft een aparte stijl ontwikkeld terwijl hij trouw is gebleven aan zijn liefde voor traditionele Amerikaanse muziek. The highway don't have much to say. These old trees have seen it all. generations pass away. Still the leaves they turn and fall. Whitley County's pretty place. In places if you don't try to pull focus on her face. Don't dare look her in the eye. Jellicoe Mountain is covered in black blood. I hear her crying for their souls, Wrapped in early morning road. She drove a Mustang to his grave. On the day they set his stone, that she couldn't bear to stay. yourself outside of town To that place she'd sometimes go Gave her rock back to the ground Left her cold and dark as coal Jellicoe Mound is covered in black right. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Dat was Jellicoe Mountain. Nu een rocknummer, Go Your Own Way, voor de afwisseling. De song klinkt vrij door de week, ondanks de heldere zang van Robert Plant... en is afkomstig van het album van de maand Raise the Roof.